Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Rutte geeft toe dat er dingen niet goed zijn gegaan. Het gaat over de corona-aanpak van de regering. In de Tweede Kamer wordt daar vandaag over gedebatteerd. Oppositiepartijen vinden dat er veel mis is gegaan. Premier Rutte reageerde daar net op. Eh, ik denk eh, dat als ik nu terugkijk op die afgelopen weken... Eh, dat ik in mijn communicatie simpelweg te veel nadruk heb gelegd op die eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent niet dat we niet maatregelen namen en handhaving hadden. Maar in de communicatie eh, denk ik dat de les die je kunt trekken, in ieder geval die ik trek, is dat die nadruk op de eigen verantwoordelijkheid eh, te zwaar is geweest. Hij had duidelijker moeten zijn over verplichtingen, boetes en de maatregelen zelf, zegt Rutte. De premier blijft erbij dat er wel snel genoeg is gereageerd op corona de afgelopen weken, maar niet stevig genoeg. Jumbo en Albert Heijn zijn niet van plan om hun winkels al om 8 uur te sluiten in verband met het verkoopverbod op alcohol. Van, vanmorgen maakte supermarktketen Deen bekend dat wel te doen... omdat het handhaven van het verbod te veel problemen op zou leveren. Jumbo sluit vanaf morgen de drankafdeling om 8 uur af. De vrouwen-eredivisie ligt tijdelijk stil door corona. Kwam uit een overleg van de KNVB met het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de overheid valt de vrouwen-eredivisie namelijk niet onder betaald voetbal. De KNVB is niet blij met het besluit en vindt dat de vrouwen van Ajax en PSV zich fatsoenlijk voor moeten kunnen bereiden op de Champions League. Het Nederlands elftal moet vanavond een pijnlijke primeur zien te voorkomen in Bergamo. Als de ploeg voor de vierde Interland op rij niet scoort... dan is dat voor het eerst in de 115-jarige geschiedenis van Oranje. Trainer Frank de Boer voelt de druk, zei hij gisteren op de persconferentie. De, de job als bondscoach is er altijd een bepaalde druk. We, willen allemaal, eh, we denken allemaal als Nederland dat we er even zo overheen lopen. Maar ja, dat, eh, dat is natuurlijk niet eh, het geval. er zijn natuurlijk gewoon hele goede voetballanden. Nederland speelt over drie kwartier tegen Italië in de Nations League. Het weer nog op de meeste plaatsen droog. Het is ongeveer 12 graden. Vanavond en vannacht minder bewolking en koelt het af naar ongeveer 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar rijdt het langzaam tussen afrit Haarlem-Zuid en Knoop het Velsen. De vertraging is een kwartier, dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Tot zover de verkeersinformatie. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Mag het licht uit? Nou, wat graag! Gelukkig is het de laatste zaterdag van oktober weer de jaarlijkse Nacht van de Nacht.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 I'm the world's greatest. I'm of the rainbow. Our world's greatest. And fame was right there. A little bit of fool, yeah. Our against the moon. Locked doors. Now I can just walk. I'm the world's greatest. bring the cool whip. Then I want you to strip. See you is my new chick, so we get our grind on. She be grabbing, calling me Biggie like Shine Home. Man, I swear she fine home. Why she always lying on? Telling me them diamonds when she know they rhyme. Got a light skinned friend, look like Michael Jackson. Got a dark skin friend, look like Michael Jackson. I play ready for the world, she was ready for some action. My dog said you ain't no freak, so you got to prove my man wrong. I'ma play this Van Draws. you gon' take your pants off. I'ma play this Gladys Knight. Me it come to rockin' the rhythm like Marvin and Luther. I can tell you when I'm messing with Kyle, man, that twist from the shot, and I be sipping Hennessy.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 Let me get your sheet sweat, listening to keep sweat. Put you in a daze remains, fulfilling up with every temptation. Slow jamming, having deep set. You ready for the world, girl? Come and go with me. I touch you all over your body, baby.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 Instead of being in love with me. Shine, rise. More than old man. You guess the road with the plan, cause I'm not the number. to the tone, but I hit the bone, hit the rhythm, gotta get you home, gotta walk home. And I do it. Baby, I'm another slow jam, and all the lovers need to hold hands. And if you ain't got no man, hop up in my bro ham. I keep it pimpin' like an old man. You guess the road with the plan, cause I'm not the number.